Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij stemlokalen in het hele land worden bolletjes rood gekleurd. Onze verslaggever staat bij een stemlokaal in Heerlen in Limburg. Vorige keer werd daar maar weinig gestemd. En ook deze keer weet nog niet iedereen of ze een stembiljet erbij pakken. Omdat ik moet werken de hele dag, dus ik weet nog niet hoe of wat of hoe. Dus misschien vanavond, ik weet het niet klinkt ook niet alsof u ontzettend gemotiveerd bent. <laughs> Nee, paniek ook niet. Gaat u stemmen vandaag? Jazeker. Ik heb de papieren in de hand. Ah, u bent op weg naar het stembureau. Ja, klopt. Als we niet stemmen, hebben we geen recht van spreken. Je kunt vandaag op een boel bijzondere plekken je stem uitbrengen. Zo kun je een bolletje rood kleuren in een huiskamer in het Overijsselse Marle... bij een poppodium, 030, en de stadions van Sparta of Excelsior. De politiebonden hebben geklaagd bij de inspectie over hun communicatiesysteem C2000. Daarmee kunnen hulpdiensten snel informatie met elkaar delen. Maar volgens de politie hapert het systeem vaak en is de maat nu vol. Zo konden ze vorige week tijdens een klopjacht op overvallers in het Brabantse Rijsbergen niet goed met elkaar communiceren. En dat is levensgevaarlijk. Bij de Albert Heijn zie je de witte broodclips niet meer terug van plastic. De supermarkt stopt ermee. Ze worden nu nog gebruikt om de zakken met brood, bolletjes en eierkoeken dicht te maken. Volgens Albert Heijn scheelt dat dik 100 miljoen clipjes per jaar. Ze stappen over naar papieren sluitingen. En een opmerkelijk telefoontje vanuit een dorpje in Ohio in Amerika. Nou. I got attacked by a zebra. You got attacked by a, what? Yes, a horse. Did he bite your arm? Did he... Oh, hell yeah. Oké, is it still attached? Down before it gets me again. Oké, oké, listen. What? Geef me a, geef me a helicopter. De man werd dus aangevallen door een van zijn zebra's. Die had in zijn arm gebeten. De arm was er bijna af, maar kon later worden gered. Terwijl politie en ambulancepersoneel met de man bezig waren... kwam de zebra opnieuw dichterbij. Pogingen om hem weg te jagen hielpen niet. En daarom schoot het agent het dier uiteindelijk neer. Dan nog het weer. Vanmorgen valt verspreid over de dag een paar buien. Het is eh, verder zonnig en een graad of acht.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 He left the shack. But that was all he and and time stands still. Be Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. Nu zit ik. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van mij zijn verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die appjes te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien? Nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort hoop zelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, niks ik boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten. Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring. Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. so clear now that I need you here now. I gotta get you that is missing thought we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through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 I gladly risk it all right now. It's life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use be trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in the game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver two on a shoe. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. The God I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid shit that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.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 I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. If you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight true. I would give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. by the hay. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight you make everything alright When you hold and you squeeze me tight I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on telling me, keep on using me I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on using me, keep on using me I'll do anything for you ritme, ritme. van ZFM. Anytime say love. that people find a way to go no matter what the man says. I love is fine for all we know, for all we know our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says.